Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In Uvalde in Texas is de lokale politiechef ontslagen... vanwege zijn optreden bij de dodelijke schietpartij eind mei op een basisschool. Daarbij kwamen 19 jonge kinderen en twee leraren om het leven. De politiechef kreeg veel kritiek omdat agenten te laat ingrepen. Daardoor kon de schutter ruim een uur lang zijn gang gaan. De politiechef had volgens de autoriteit in Texas de leiding... maar zelf ziet hij dat anders. In het centrum van Utrecht is een hotel ontruimd vanwege rook. Die werd ontdekt op de derde verdieping van het pand aan de Markt. Waar de rook precies vandaan komt is nog niet duidelijk. De brandweer doet daar onderzoek naar. De gemeente Los Angeles moet 16 miljoen dollar betalen aan de weduwe van basketballegende Kobe Bryant. Die kwam met zijn dochter en zeven anderen om bij een helikoptercrash. De weduwe was een rechtszaak begonnen omdat hulpverleners foto's van de slachtoffers hadden gedeeld. Een andere nabestaande krijgt 15 miljoen dollar. Bij een raketaanval op een Oekraïns treinstation zijn zeker 22 doden gevallen, meldt president Zelensky. Ook zijn er tientallen gewonden. Het gaat om een station in de regio Dnipro, op zo'n 80 kilometer van het oostfront. Ook in een andere stad in die regio waren explosies. Daarbij kwam een jongen van 11 om het leven. Vanwege de viering van de Oekraïense onafhankelijkheidsdag werd al rekening gehouden met Russische raketaanvallen. Veel Amerikanen met een studieschuld hoeven straks minder terug te betalen als het aan president Biden ligt. Hij wil de schuld van mensen met een laag of middeninkomen met 10.000 dollar verlagen. Dat geldt alleen voor mensen die minder dan 125.000 dollar per jaar verdienen. De regeling was een van de verkiezingsbeloftes van Biden. Het weer helder en warm. Hier en daar is het nog boven de 20 graden. Overdag zon en 30 tot 35 graden. In de loop van de dag koelt het in het westen af door een draaiende wind.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 Whenever I'm broken, you make me feel whole. Whenever I'm lonely. You're there for my soul. Wherever you are, girl, that's where I call my own. Whenever you doubt it, I'll be letting you know. Oh, girl, I want to be dancing with you forever. You see through the storm and take me as I am. Baby, it's magic anytime that we're together. I make I just love you and hold you for my hand. Hold you for a million, million, million. Hold you for a million. Hold you for a million. Over and over again, yeah, my love is burning, babe. Feels like time is frozen and night is forever. hoofdletter het Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Je belt me maar, ik neem niet op. Het is zoveelste discussie. Ik geef om jou, dat weet je toch. Vanavond was de druppel, maar ik kan je toch niet zomaar laten gaan. Ik hoop maar dat het goed komt, of begint dit straks gewoon van vooraf aan.